Kees Groot met het NOS-journaal. De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren en 230 miljoen euro meer kosten. Volgens Nieuwsuur staat dat in een nog vertrouwelijke nota van minister van der Steur. Er wordt al sinds 2013 gewerkt aan het omvormen van de 26 politieregio's tot één nationale politie. Dat moet leiden tot meer slagkracht en efficiëntie. Er is veel onrust over het personeel over de reorganisatie. Van der Steur concludeert dat er te weinig ruimte is voor lokaal maatwerk. Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar afgerond zou zijn. Dat wordt nu in ieder geval vijf jaar. De Eurolanden gaan voorlopig niet meer onderhandelen met Griekenland. Dat hebben ze met elkaar afgesproken tijdens het telefonisch overleg van eerder vanavond. De uitslag van het voor zondag aangekondigde referendum wordt eerst afgewacht. De Griekse premier Tsipras deed vandaag een nieuw voorstel aan de geldschieters van Athene. Tegelijkertijd maakte hij bekend aan het referendum van zondag vast te houden met het advies om nee te stemmen. De politie is gestopt met zoeken naar een man die in de Waal bij Gent door de stroming in de rivier is meegesleurd. Hij is vrijwel zeker verdronken. Samen met een andere man probeerde hij zijn zoon te redden die in moeilijkheden was gekomen. De zoon is veilig aan de kant gekomen, net als de andere man. De vader verdween bij de actie onder water. Duikers hebben nog naar hem gezocht, maar hebben hem niet gevonden. De brandweer dreigt het Binnenhof te sluiten... als de verbouwing van de Tweede Kamer niet voldoende opschiet... en er geen tijdelijke noodmaatregelen worden getroffen. De brandweer noemt de brandveiligheid van de monumentale panden zeer onvoldoende. In een notitie staat dat er bedrading bloot ligt... en dat kabelgoten overvol zijn, waardoor er kans is op kortsluiting. Een beslissing over de renovatie van het Binnenhof is nog niet genomen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. your mind, happy day. Het is eh, Break the Week met Jacques Jomans. En we begonnen met de Fire Brigade van de Move. Want ik denk dat iedereen eigenlijk wel een beetje behoefte heeft aan eh, wat water. En eh, nou, misschien heeft dit geholpen. Ik weet het niet, ik denk het niet. Maar goed, het was hier ongelooflijk warm. In de studio is het heerlijk cool. Want daar speelt de echo mee. find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. again. One you can call your own. Just close your eyes and you will regret. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?

world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? So why don't you pretend? Pretend you're happy when Vind je dat ook zo lekker? Door de warmte begint alles uit zichzelf weer het eh, nummer te herhalen. Nou, dan wordt het programma heel snel eh, bijzonder eentonig. En dat gaan we niet doen natuurlijk. Eh, dat terwijl ik een heerlijke gouden ouwe voor je had gevonden. Komt-ie. wake up, hey Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, hey Susie, and weep. The movie's over, it's four o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, hey Susie, wake up, hey Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say? wake up really my shot. I still 没忘。 I feel. The Turtles met She'd Rather Be Me. Be With Me. En uh, daarvoor Brainbox met Summertime. Uh, Turtles, eh, heeft u toch wel van gehoord. Hebben ooit een hit gehad in... even stil jij. In, nou wat was het? 1977 brachten ze een LP uit. En daarna zijn de twee voormannen van de Turtles naar Frank Zappa gegaan.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 clapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. is just another word. sabe me guía. Cuando next to mine. Freedom is just another word. and the Crazy Horse. My, my, hey, hey. moest even kijken op het scherm. wist het niet meer. Ehm, we gaan eh, twee keer Will You Still Love Me Tomorrow draaien. De eerste keer is door Dusty Springfield. En de tweede keer, en men zegt dat dat de beste versie ooit is geweest van Amy Winehouse. Enjoy. Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow. Een, eh, mooie uitvoering, maar ik, eh, ik ben zo gek op die... ho, ho, ho. oh. Mens dat je bent, dat doen we niet. Ehm, ik ben zo gek op die, op die heerlijke volle orkestrale eh, toestand... die, die vaak achter die platen zit. Dat vind ik echt fantastisch. Ik kom trouwens een raar stukje tegen op internet, moet je eens horen. Island of Dreams. Springfields heet dat. Island of Dreams. En volgens mij is dat dus die Springfield. Maar dat weet ik niet zeker. Als er iemand is die dat weet, laat me dat even weten. Eh, oh, nee, nou. Mens, hou je mond. Zo. Eh, ze claimen dat het de Beatles zijn met... Eh, dat zijn ze ook, maar ik moet het even opzoeken. Want ze heeft dus ooit gespeeld met de Beatles. Klein stukje. Nou, dat was wel heel klein. Komt-ie. So you got to tell me now, how did the Beatles get their name? Uh, I just thought of it. You just thought of it? Another brilliant thing. <laughs> no, no, really. Were they called anything else before? Printable? They called the uh, Quarrymen. Oh, you rugged character. Oh, John, listen, listen. Do you have false teeth, as they always look so evil? Even? No. Even. They're all chipped and battered. No. The, girls, would you say his teeth were chipped and battered? No. No! They're rather beautiful. No, they're real. Lovely teeth. Is it true that when you were a kid you were shot at for stealing apples? Yes, yes. Is that what these uh, Oké, okay, nou, dat is een interview van Dusty Springfield met eh, John Lennon. Paul McCartney die staat ernaast met een gezicht van... oké, eh, gaan we nog wat doen of eh, wordt het helemaal niks? Goed, waar gaan we mee verder? Ik dacht eigenlijk een beetje aan een rauwe stem uit het verleden. Maar ik zie, ik zie hem nu niet meer, die rauwe stem. Dus we nemen... Ehm, ja, wat nemen we eigenlijk? Wat zullen, wat zullen we eens doen, jongens? Zeg eens wat.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 of silence. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking.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 of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the word. of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence. Het openingsnummer van het uh, legendarische concert van Paul Simon en Art Garfunkel in Central Park in New York. En eh, ja, geweldig. Sound of Silence. Prachtig nummer. Maar we gaan verder. mooi of niet mooi. airburden Burden en War van de LP airburden Burden Declares War. Een eh, schitterend eh, nummer, mag ik eh, wel zeggen. Ik was dus even niet op mijn plek, dus ik moet eventjes een, een nummer uitzoeken. Oh, dat had ik al klaar. Komt-ie. Julie Driscoll. Staple Singers op het uh, ongelooflijk oude Stax Records label. Een fantastisch label. We gaan naar eh, het broeierige van de stad. Je leeft voor de stad, wordt geleefd door de stad. En daar kan van alles fout gaan. In hard strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city.